In Egypte zijn eerder aanslagen op toeristen gepleegd, maar de laatste aanslag was een jaar geleden. Toen werden twee toeristen neergestoken bij de Rode Zee. Het aantal moorden in Nederland is het afgelopen jaar weer gedaald... na een opvallende stijging in 2017. Dat jaar werden 158 mensen om het leven gebracht. Het afgelopen jaar waren dat er 108. Zo blijkt uit cijfers van de website Moordatlas... die alle moorden in Nederland bijhoudt. Een van de opvallendste zaken van het afgelopen jaar... was de viervoudige moord in Enschede in november. Toen werden in een illegale growshop de eigenaar en drie anderen doodgeschoten. Volgens een woordvoerder van Moordatlas is het opvallend... dat de politie een groot deel van moorden van dit jaar al heeft opgelost. In het noordoosten van India zitten 15 jonge mijnwerkers vast in een ondergelopen illegale mijn. Volgens hun ouders worden ze al ruim twee weken vermist. De luchtmacht heeft vandaag zwaardere pompen naar het gebied gebracht. Vanaf morgen worden duikers van de Indiase marine ingezet. Gevreesd wordt dat niet alle mijnwerkers nog in leven zijn. In Arnhem is weinig belangstelling voor de gemeentelijke slooppremie voor oude dieselauto's. Tot nog toe hebben zes Arnhemmers een aanvraag ingediend... van wie drie in aanmerking komen voor de bonus van 1000 euro. Arnhem heeft sinds dit jaar de strengste milieuzone van Nederland. Oude dieselauto's van voor 2005 mogen een groot deel van de binnenstad niet meer in. Het weer vanavond en vannacht is het overal bewolkt. De temperatuur daalt tot zo'n 2 graden in het zuiden... en 7 graden in het noordwesten van het land. Ook morgen bewolking. Smiddags gaat het regenen. Het wordt 7 tot 10 graden dan.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 Yeah, yeah. And I don't want internet. www.zfmzandvoort.nl to Malta to bigger hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. at the bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you don't understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch. I'm gonna back to Italy. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. feel in space for someone else tonight. I don't want to. I Dit is het ritme van de winter. dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancire, lanciremo dorime. ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen en...